Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De eerste wandelaars zijn binnen bij de Nijmeegse Vierdaagse. Voor hen zit dag 1 van dat wandelevenement er alweer op. Rond half tien kwam Ronald als eerste over de finish in zijn rolstoel. en hoe dat ging? Ja, op zich goed. Ja? Heel veel wind onderweg. Niet normaal. Een uurtje later kwamen de eerste wandelaars aan. Onder wie Jos, die een officiële waarschuwing kreeg omdat hij de safety car hinderde. Jos raakte tijdens het wandelen behoorlijk geïrriteerd door die auto die je dus niet in mag halen. die safety car die gaat het ene moment gaat die 7 km per uur. En dan gaat hij moment later gaat hij zomaar weer 9 km per uur. Dus dan kun je me niet bijhouden. 15 kilometer verderop stond plotseling een official en die wilde mij wel even spreken. Dat ze het niet leuk vonden in die auto en dat, eh, dat het niet mocht. Dat, eh, dat ik me aan de richtlijnen moest houden en dat ik achter die auto moest blijven. En of ik mijn kaartje even wou tonen. En als ik het dat wil ik ga disqualificeerd. Ja, de meeste wandelaars worden trouwens over een uurtje verwacht in Nijmegen. In Krachenburg in Flevoland wordt een groot zoekteam van de politie ingezet... om een vermiste man te vinden van 34 uit Lochem. Hij ging afgelopen weekend naar het festival Wildeburg toe... en vertrok in de nacht van zondag op maandag. Zijn auto staat nu als enige nog op dat festivalterrein... en de politie heeft daar ook zijn schoenen gevonden. De man zou een verwarde indruk hebben gemaakt toen hij wegging. Bij Stichting Donorkind blijven mensen zich melden door de Netflix-documentaire The Man With Thousand Kids. Die documentaire gaat over de Nederlandse massadonor Jonathan. En veel ouders vragen zich af of hij of iemand anders uit de film de donor van hun kind is. Stichting Donorkind zegt tegen RTL dat ze dagelijks nieuwe meldingen krijgen uit allerlei verschillende landen. En het stadion van Real Madrid zat net helemaal vol, terwijl er helemaal geen wedstrijd werd gespeeld. Topaankoop Kylian Mbappé is net gepresenteerd. Ahora Tiene la palabra el nuevo jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé. Ja, zo klonken zijn eerste woorden in het stadion van Real Madrid. Buenos días a todos. Ja, mooi. De Franse superspits heeft een contract voor vijf seizoenen bij Real getekend. Het weer dan nog, de rest van de middag vaker kans op regen...